Het is 4 uur, Jeroen Tjepkema aan met het NOS-journaal. Het dreigingsniveau in Nederland blijft ongewijzigd staan op oranje. Berichten over terreurdreiging in Jemen brengen daar geen verandering in. Minister Timmermans maakte gisteravond bekend dat de Nederlandse ambassade in Jemen is genoemd als een mogelijk doelwit voor een aanslag. Daarom zijn ook de vier medewerkers van de diplomatieke post die er nog waren teruggehaald naar Nederland. Vorige week besloot de VS om de ambassades in Jemen en 18 andere landen voorlopig te sluiten, omdat er berichten opgepikt waren over aanslagen. Hoewel andere westerse landen ook ambassades in Jemen sloten, zag Nederland daar in eerste instantie van af. Politieagenten hebben niets verdachts gevonden aan boord van een Amerikaans vliegtuig waarover een bommelding was binnengekomen. De vlucht van US Airways van Ierland naar Philadelphia was na de landing uit voorzorg op een afgezonderd gedeelte van het vliegveld gezet. Agenten hebben met bomhonden het hele vliegtuig doorzocht. En ook werd de bagage opnieuw gescand. Werden de 179 inzittenden ondervraagd. Na ongeveer een uur was duidelijk dat er geen bom aan boord was. Het treinongeluk in Canada van vorige maand betekent het einde van de verantwoordelijke spoorwegmaatschappij. Door het ongeluk in het stadje Lac Mégantic, waarbij 47 doden vielen, raakte het bedrijf in financiële problemen, waarna het failliet is verklaard. Doordat het spoor nog steeds niet is vrijgegeven, die het bedrijf veel geld mis. Verder zijn veel fondsen gereserveerd voor de schoonmaak van de rampplek en toekomstige rechtszaken. De Russische autoriteiten vallen activisten en journalisten lastig... die kritiek hebben op de voorbereidingen van de Olympische Winterspelen in Sochi volgend jaar. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De autoriteiten zouden mensen hebben geïntimideerd... die uitbuiting van buitenlandse werknemers aan de kaak stellen... of kritiek hebben op de gevolgen van de bouwwerkzaamheden op de lokale bevolking. Het weer overdag eerst grijs, middags af en toe zon en kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 21. De dagen daarna weinig verandering.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 dan zal de plaat aan het eerste uur van, of aan het begin van de nacht het anders wordt gedraaid te maken hebben met de zomer. En zo word je dan in dit geval Neil Diamond van de LP De Jazz Singer. Het nummer Summer Love, De Jazz Singer, dat is een film geweest... die ehm, niet zo goed heeft gelopen. Maar de muziek daarentegen heeft wel goed gelopen in de hitparades. Je hoorde Neil Diamond, Summer Love, dus het 1980... Goedemorgen overigens. Dit is Nacht bij de Vader op Radio 1. En dit wordt het derde uur met in het derde uur uitgebreid uh, aandacht voor cabaret. Dit keer Paul van Vliet hier gaat horen. Met een sketch van ook alweer een tijd geleden. Maar er aardig wat jaren mee. Die Paul van Vlietje gaat iets zo uit de jaren 70. En het heeft te maken met school. En verder in dit uur aandacht voor de muziek van Brian Wilson en Jeff Beck. Want die twee die gaan samen iets doen binnenkort. En een muzikaal uitstapje naar Belize. Ook daar komt interessante muziek vandaag. Eerst even kijken naar wat er morgenavond in Paradiso gaat gebeuren. Daar zal namelijk een optreden zijn van een band die in de jaren 80 behoorlijk populair was. Namelijk de B-52's. dus met een eh, nummer dat uit het verleden stamt, 1989 om precies te zijn. En je hoorde de band met het eh, nummer Rome. Morgenavond dus voor een optreden in Paradiso. En mocht je toevallig eh, zijn in België. Er is ook op dit moment een heel leuk festival aan de gang. De Lokerse Feesten. Daar zullen ze zaterdagavond optreden. De B-52's dus. Ga een uitstapje maken naar een verland. Belize. Daar komt Andy Palacio vandaan. idungi wagamba pai wamalali wati wo waguchi bungi wagamba pai wamalali wati wabuwako wo bawa. lele kiripeti megete friye giti wabwa fubagara mali wawako rubadere bugu waume gegede betiye wako ragede bakiye wawo ba ya bira hunyu afiye ti buwa bure me fo ruti wasere me wa bure me goni ruba muziek dus uit eh, Belize, ligt in Centraal-Afrika, het voormalige Brits Honduras. En daar komt deze Andy Palacio vandaan. Wat hij zong werd gemaakt in het jaar 2007 en ik ga de titel lekker niet noemen. Dat vind je na de uitzending wel op... Eh, de playlist terug die na de uitzending gepubliceerd wordt... op de website van De Nacht Vindt Anders. Voor mij onuitspreekbaar. En als ik hem zou uitspreken, zou ik alleen maar in de fout gaan. Andy Palacio, de naam van de zanger dus uit uh, eh, Belize. Dit wordt I Got Plenty of Nothing. Porgy and Bess, dat is waar het vandaan komt. Dit is een hele bijzondere versie. Brian Wilson... is weer drie jaar geleden dat er een bijzondere album uitkwam van Brian Wilson. Reimagine Germ Gershwin. En daarop vertolkte hij op zijn eigen wijze compositie van, composities van George Gershwin. En dit was er een van I Got Plenty of Nothing. Wat oorspronkelijk uit Porgy and Bess komt. Maar hoe had George Gershwin dat in gedachten? Hier is hetzelfde nummer, maar dan met de originele partituur. En die wordt dan gedirigeerd door Laureen Mazel. Oh, I got plenty and nothing, and nothing's plenty for me. I got no car, got no mule, I got no misery. The folks with plenty of plenty Got a lock on the door. Afraid somebody's going to rob him while he's out a making more. What for? I got no lock on the door, that's no way to be. They can steal a rug from the floor. That's okay with me, because the things that I prize, like the stars in the skies, are all free. Oh, I got plenty and nothing nut is plenty for me. I got my gal, I got my song, and even the whole day long. No use complaining. Got my gal, got my lord, got my song. and nothing, and that is plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty and plenty got to pray all the day. Seems with plenty, you sure got to worry how to keep the devil away. Away. I'd fret about hell till the time arrives long as I'm well. Never want to strive to be good, to be bad. What the hell? As glad as alive. Oh, I got plenty and nothing, and nothing's plenty for me. I got my gal, got my song, got heaven all day long. hoorde je dan twee opvattingen van het nummer I Got Plenty of Nothing. George Gershwin, de componist uit Porgy and Bess. En de laatste uitvoering die je hoorde, die was van de Cleveland Orchestra... met medewerking van diverse solisten. Geheel onder leiding van uh, dirigent Laureen Mazel. Brian Wilson, die ik dus liet horen met zijn opvatting van dat I Got Plenty of Nothing... te vinden op dat eh, reimagined. Gershwin album dat eh, een kleine drie jaar geleden uitkwam. En die Brian Wilson, daar komt binnenkort een nieuw album van uit. Geproduceerd door Don Was. En om dat luister bij te zetten gaat Brian Wilson op tournee. Niet zomaar een tournee, hij heeft nog een eh, tijdgenoot gevonden die met hem mee gaat toeren. Het wordt namelijk eh, Jeff Beck. geweest. Dit Jeff's Boogie van de Yardbirds. Maar dat is heel lang geleden, begin jaren zeventig. Toen Veronica nog een zeezender was, toen is dit eh, in de avonturen gebruikt als eh, tune bij een programma van Lex Harding. En die draaide toen de allernieuwste muziek. Dat op een commerciële zender. Komt het vandaag de dag maar eens om. De allernieuwste muziek om een commerciële zender. Die draaien liever gouden oude platen. Maar goed, in ieder geval, je hoorde Jeff's Boogie van uh, gitaarvirtuoos Jeff Beck... die dus op tournee gaat met Brian Wilson. Het zal een korte tournee zijn die een eh, maand zal duren. Eind september begint hij en eind oktober is de tournee alweer afgelopen... en die zal alleen in de Verenigde Staten plaatsvinden. Nog eentje van Jeff Beck. Die heeft ooit één grote hit gehad met High eh, Hi Ho Silver Lining... En daar moest toen een opvolger van komen. Graham Goldman schreef die opvolger. En dat werd Tellyman Op de gitaar en ook verantwoordelijk voor de zang dus. Hier is die Jeff Beck. दिल और तुम हो यहाँ फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ तुम साहसी पहले देखा नहीं तुम इससे पहले थे जाने कहाँ सोचो सोचो मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो सोचो मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो चलती है सांसें पहले से ज्यादा पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा magical Atif Aslam. Hij is oorspronkelijk uh, afkomstig uit eh, Pakistan. Behoorlijk populair daar in de contraire, want hij zingt niet alleen. Hij is ook nog eh, acteur en is regelmatig te zien in talloze Bollywood-films. Nog eenmaal de naam van de zanger Atif Aslam. Zo dadelijk tijd voor Paul van Vliet. Je gaat een oude sketch van de man horen uit 1978. Heeft allemaal met school te maken. En daarom vraag voor je Piet Seeger. Met een liedje van Tom Paxton. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free, and that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school. That's what I learned What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. Wij hadden een aardrijkskundeleraar, meneer Donker, en die kon ook geen orde houden. Tegenwoordig is dat een compliment. Maar vroeger was dat nog vervelend als je geen orde kon houden. En meneer Donker kon dat niet. Die stond altijd zo'n beetje zenuwachtig heen en weder wiegend voor de klas. Met de kop iets vooruit, het gevolg van jarenlange ingesleten argwaan. <laughs> En heer Donker die sprak wat nasaal, zo stond hij dan zo van de strookartonfabrieken in het noorden van Nederland. Stilte! Ja, meneer Donker had ook van die gekke knufjes. en verder was dat best een lieve man. En wij hadden ook helemaal geen hekel aan hem. En dan was zo'n les weer in volslagen pestzooi opgegaan. En dan had je afgesproken, laten we nou de volgende les bij meneer Donker stil zijn... want die man overleeft het niet. Nou, dat had je je dan heilig voorgenomen. Volgende les van meneer Donker, allemaal keuren met de armpjes over elkaar in de bank. Meneer Donker komt binnen. Doodse stilte loopt onder ondraaglijke spanning naar voren... kijkt daar verbijsterd rond, kwakt zijn tas op tafeltje en zegt... In godsnaam, doe iets! Stilte! Stilte! Ja, en de flauwste dingen deed je bij zo'n man. Dan zat je zo van wie maakt daar dat bromgeluid? Rrn, Eruit. En een andere keer dan stond zijn gulp open. En dan zei je, meneer, meneer Donker, uw boordenknoopje zit los. Lager, meneer. Nee, lagen, meneer. Van Vliet, daaruit. Waaruit, meneer? Ik dacht dat ik duidelijk sprak. Eruit. Maar waarom, meneer? Ik deed toch niks? En juist daarom vliegen. En dan moest je naar de rector. En dan dwaalde hij alleen door die gangen. En dan vermengde zich het geluid van de verplichte leerstof... met de geur van natte regenjassen... en de wc's van 330 jongens... die het daarnaast hadden gedaan. Binnen. Zo, Van Vliet, ben je daar weer? Ja, meneer. En wat is de reden dat je de rector tijdens de lessen met een bezoek komt vereren? Meneer Donker heeft mij gestuurd. Zo, Van Vliet. En welke boodschap heeft de heer Donker voor de rector? Boodschap? Nou, eh... Meneer Donkers boordenknoopje zit los. Zo, Van Vliet, moet ik aannemen dat de heer Donker mij voor een dergelijke triviale mededeling laat storen? Ja, meneer. Ja, want je wist niet wat triviaal betekende. Dat weet ik trouwens nog niet. Van Vliet, draai er niet langer omheen. Mijn tijd is beperkt. Nou, meneer, het is eigenlijk zo dat meneer Donkerboor de knoopjes zat wel los, met het zat als een boek aan de voorzijde van zijn broek. Laat maar zeggen, daar waar de broek uiteindelijk valt. En daar zat zijn knoopje los. En toen zei ik, het Donker, uw boordenknoopje zit los, lager, lager, lager. En toen vond jij jezelf zeker ontzettend geestig, hè? Eh, ja, nee. Goed, jongeman, schrijf dan maar weer eens 75 keer op. Ik moet zo snel mogelijk volwassen worden. Altijd diezelfde regel. Ik moet zo snel mogelijk volwassen worden. Ja, altijd dezelfde regel. En eigenlijk was dat wel makkelijk, want dan kon je vast een voorraadje aanleggen. Dan kreeg je er 75 en dan kon je ook zeggen van... alsjeblieft, hebt u terug van 100? denk er dikwijls aan, droom soms nog van. Mijn oude school aan de groot echt in laan. Ik zie mezelf weer lopen door de Javastraat. Laan van Meerdervoort en rechtsaf waar dat stoplicht staat. Daar staan nu twee gebouwen van een oliemaatschappij. Ik zal er niet om rouwen want ik hoor er niet meer bij. Wij hadden een biologielerares, juffrouw Bos, ongetrouwd. Ja, wat zielig hè, dat zij nou net de biologieles moest geven. Want die ging voornamelijk over de voortplanting. Althans, dat zijn de enige stukken die ik me er nog van herinner. En juffrouw Bos die moest dat allemaal maar gaan vertellen van die voortplanting. Maar je kon duidelijk merken dat ze er niet achter stond. Zou dat het echt van horen zeggen. Juffrouw Bos. Die droeg van die witte doorzichtige blouses. Daar kon je doorheen kijken. Als je dat zou willen, tenminste. Maar bij juffrouw Bos was er geen enkele reden dat te willen. Nee, daar zat niet veel. Alleen van dat roze ondergoed. Witte doorzichtige blouses, zonder mouwtjes. En dan viel de hele tijd dat schouderbandje op de blote bovenarm. Bandenpech noemden de meisjes dat. Nou, hier viel naar dat schouderbandje. En daar zat een wat uit de hand gelopen pokkenvaccinatie. Ter grootte van een gevulde koe. En dan viel dat schouderbandje hier. En een juffrouw Bos deed deze, weet je wel. en dat ging je dan turven. Hoe vaak in één lesuur? Wat zit je daar te schrijven, of niet? Ik maak aantekeningen, juffrouw. Mag ik die aantekeningen eens even zien? Ja, juffrouw Bos had een beetje een rare S. Die zegt geen S, maar sh. Wij noemden dat dan ook Bosbesch. Mag ik die aantekeningen eens even zien? Wat zijn dat voor zwarte streepjes? Wespen, mevrouw. En die dwarsstreepjes? Dat zijn de mannetjes, die liggen eroverheen. Dat zijn de 66 wespen. Ja, mevrouw, dat is van nog geen half uur. En ik zat op een christelijke school, dus bij ons werd voor de les uit de Bijbel gelezen en gebeden. En er werd ook gebeden zaterdags na het laatste uur. Vooral voor meneer Donker was dat een beproeving. Die sprak ook de kortste gebeden uit die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Stel, Heer, wij danken u omdat wij u moeten danken. Amen. En dan deed hij zijn ogen open, was de klas leeg, stonden wij al op de gang. Maar de meeste leraren die vonden dat bidden heerlijk. En die besteden uitgebreide aandacht aan het gebed... en vroegen God zegen voor het weekend... en behouden terugkeer op maandagmorgen. Dat was natuurlijk grote onzin. Want als je iets niet wou, was het terugkeren op maandagmorgen. Ik heb daar zelfs om gebeden, weet u dat? Lieve heer, alsjeblieft dat dit weekend de school in de fik gaat. Ja, zonder persoonlijke ongelukken, hoor. Hoogstens voor meneer Dijkema een paar lichte brandwonden. Dank u, lieve heer. God zegen u. Dijkema, dat was zo'n zeer zure, zeer christelijke man. Met zo'n hoog opgeschoren mannenbroederskop. Koep Colijn. Dijkema gaf geschiedenis. Zeg maar rustig, ram de geschiedenis. Ik kende de jaartallen dan ook op een prikkie. Ja, ik kende de jaartallen en had je andere jongens in de klas die wisten wat er toen gebeurd was. Een christelijke school, maar wel mooi de eerste school in Den Haag... waar een jongen en een meisje moesten trouwen. Het was dan ook in de hoogste klas. Een zittenblijfster en een vlugge leerling. Ze hebben het bij het meisje het eerst gemerkt. En toen moesten ze er een behoorlijke jongen bij vinden. U weet nog hoe dat ging, hè? Deze klas gaat niet naar huis voor de schuldige zich heeft gemerkt. Kees stond op. Wij allemaal jaloers. En het was gebeurd tijdens een werkweek. Ja, bij ons was het een wonder dat dat kon gebeuren. Want wij werden zo streng gescheiden van de meisjes... dat we niet eens wisten of ze wel mee waren. En het laatste wat wij mochten was naar Carré. daar kwam dit vandaan. Je hoorde de stem van Phil Collins en natuurlijk ook zijn eh, slagwerk was erin te horen. Genesis met het nummer Mama. Dat werd voorafgegaan door eh, een tekst, uitgesproken door Paul van Vliet. Haagse Ding, het programma dat hij deed eind jaren 70. Paul van Vliet met het... Met de sketch schoolverhalen. Piet Seeger die zong eraan vooraf... What did you learn in school today? wel eens gehoord van de Courtyard Hounds. Dat is een afsplitsing van de Dixie Chicks. You tell me that you don't your backhanded compliments suck the air out of the room. up on your shoulder, says the world will pass you over while you're waiting for a crown. You're no stranger to the art of how to fake it. You play until you break it, you make it hard to be around. did we bring you down. weer vrolijk kwam wordt als over zonneschijn gaan. Sunshine, Courtyard Hounds en het zijn Marty McGuire en Emily Robinson... die ook deel uitmaken van de Dixie Chicks. Maar die hebben zich eventjes afgesplitst voor deze gelegenheid... onder de naam de dus Courtyard Hounds Sunshine, de titel van het liedje. Joss Stone, tot aan het nieuws. De meest recente single van haar onder de titel The Love We Had...